Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. In Egypte heeft de moslimbroederschap zich teruggetrokken voor de tweede ronde van de verkiezingen van aanstaande zondag. De partij zegt dat in de eerste ronde op zondag gefraudeerd is door de partij van president Mubarak. De moslimbroederschap haalde in de eerste ronde geen enkele zetel. Een vijfde van de zetels in het huidige parlement wordt bezet door de moslimbroederschap. Kandidaten van de partij deden mee op een lijst van onafhankelijke, omdat religieuze partijen verboden zijn in Egypte. In de tweede ronde maakten de 26 kandidaten van de moslimbroederschap kans op een zetel. Bij het Korps Brabant Noord hebben nog eens vier politiemensen onbevoegd gewerkt als hulpofficier van justitie. In april werd bekend dat er twee mensen zonder geldige papieren werkten als hulpofficier. Dat was aanleiding voor een verdere inventarisatie. Hulpofficieren hebben bijzondere bevoegdheden zoals het opsluiten van verdachten of het doen van huiszoeking. De betrokkenen zijn disciplinair gestraft bijvoorbeeld door overplaatsing. Ook andere korpsen onderzoeken of er mensen zonder de juiste papieren werken als hulpofficier van justitie. In Twente bleken het er 25 te zijn. Ernstige gevolgen voor strafzaken heeft het onbevoegd optreden nog nergens gehad. De Afghaanse regering heeft voor de hoofdstad Kabul de werkweek bekort van zes naar vijf dagen in de strijd tegen de luchtvervuiling. maatregel geldt voor een paar maanden en in de lente moeten de arbeiders langere dagen maken om de verloren tijd in te halen, waarschuwt de regering. Kabul ligt ingeklemd tussen bergen waardoor de smog in dat gebied blijft hangen. De laatste jaren is het aantal auto's in de stad bovendien sterk gestegen. Huisvuil dat blijft liggen en onbestraatte stoffige wegen verergeren het probleem. Het weer in het zuiden wat lichte sneeuw. Vannacht in het hele land sneeuw met uitzondering van het uiterste noorden. Minima rond min 7 graden. Morgen vooral in het noordwestelijk kustgebied sneeuw.